uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In twee Duitse deelstaten wordt het verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Het gaat om Saksen en mecklenburg vorpommeren In Saksen wordt een kapje ook in de supermarkt verplicht. Eerder deze week kwam de Duitse regering met een advies om een mondkapje te gebruiken. Het werd niet verplicht gesteld. Negen IT-specialisten die voor het kabinet voorstellen voor corona-apps hebben bestudeerd... hebben forse kritiek op de selectieprocedure... De vergadering over de beoordeling van de voorstellen verliep volgens de specialisten rommelig... en apps die expliciet waren afgekeurd zouden toch zijn geselecteerd... Het ministerie zegt dat de zeven apps die zijn overgebleven dit, weekend kritisch worden doorgelicht. De Amerikaanse staat New Jersey schakelt de hulp in van artsen uit het buitenland. Artsen met een buitenlandse vergunning krijgen een noodvergunning van de staat... die zo meer medische capaciteit wil krijgen. New Jersey is na New York de zwaarst getroffen staat door het coronavirus. Er zijn 78.000 mensen positief getest. Ruim 3800 patiënten zijn overleden. Het ministerie van Financiën noemt het onverstandig dat KLM de bonus van topman Elbers wil verhogen. Als de aandeelhouders van KLM het voorstel overnemen, gaat het ministerie voorwaarden stellen aan eventuele overheidssteun voor KLM. De luchtvaartmaatschappij is met de Nederlandse en Franse overheid in gesprek over een steunpakket. Automobilisten met een rijbewijs dat na 16 maart is verlopen... mogen hiermee doorrijden tot 1 juni. Ze krijgen geen boete als ze worden aangehouden. Vanwege de coronacrisis is het moeilijker om een rijbewijs te verlengen. Daarom heeft het kabinet de regels versoepeld. Minister van Nieuwenhuizen zegt dat de geldigheid van een verlopen rijbewijs... misschien verlengd wordt tot na 1 juni. Het weer. Vanuit het zuiden meer bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 9 graden. Overdag in het zuiden kans op een bui bij 18 tot 20 graden.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 Let it be. Enjoy the memory. Oh, that's love. That's love. Check out the bass line. shine a little light. This busy living has left us without light. These shadows we know tonight. Let's leave him behind. guys just need to hear this amazing new beat that's happening. amazing new beat that's happening you should be honest with her. Maybe it could work, especially when it comes to her. close without her love. Kept on fighting it out with heartache. Till you came and you pulled me up.